Zes uur. Renate Kok met het NOS Journaal. NOS-verslaggever Robert Bas is vrijgelaten. De meervoudige raadkamer van de rechtbank in Rotterdam... heeft besloten dat de gijzeling van de journalist onterecht was. De rechtercommissaris zette Bas gisteren vast... omdat hij niets wil zeggen als getuige in de zaak over de vergismoord... op een GGZ-directeur in 2014. Hij beriep zich op zijn verschoningsrecht... waarin wettelijk is vastgelegd dat journalisten hun bronnen niet hoeven vrij te geven. De Britse politie heeft twee mensen opgepakt die betrokken zouden zijn... bij de dood van 39 mensen in een koelwagen. De verdachten zijn een man en een vrouw van 38. Ze worden verdacht van doodslag en mensensmokkel. Eerder werd de bestuurder van de wagen ook al gearresteerd. Hij zit nog vast op verdenking van moord. Het is niet bekend of hij wist dat er mensen in zijn vrachtwagen zaten. Bij het provinciehuis in Den Bosch is een grimmige sfeer ontstaan. Zo'n 1500 boeren demonstreren daar met hun trekkers... en blokkeren de in- en uitgangen van het gebouw. Daarmee houdt de boer op afstand. Binnen in het provinciehuis is de statenvergadering aan de gang. Aan de orde is de vraag of boeren voor 1 april volgend jaar... een vergunning moeten vragen voor een schonere stal. De boeren eisen uitstel en de politie is massaal aanwezig... ook binnen in het provinciehuis. De 28-jarige Nederlander die woensdag door Zweden het land uit is gezet... is na aankomst op Schiphol aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij terrorisme. Hij zit nu vast. De man woonde sinds 2016 in Zweden... en werd in de gaten gehouden vanwege zijn banden met islamitische staat. Volgens de Zweedse autoriteiten zou hij IS-propaganda produceren... en ook online verspreiden. Het weer. Vanavond wordt de wind hard of stormachtig. Aan zee zijn zware windstoten mogelijk. In het noordwesten is er kans op regen. Ook morgen blijft het flink waaien. En vooral s'avonds is er op steeds meer plekken regen. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er staat zo'n 50 kilometer file in de regio. Zojuist gebeurde er een ongeluk op de A2 van Amsterdam naar Utrecht bij Breukelen. De rechterrijstrook is daar dicht. Vanaf Apkoude is de verdraging 20 minuten. En verder erg veel verdraging op de A7 Horen-Zurich... tussen Den Oever en Kornwerderzand 6 kilometer. Daar moet je rekening houden met een half uur oponthoud richting Friesland.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 Daar openen we het tweede gedeelte ja, van de middag in mee. Ja, nou ja, goed. leuk dat je luistert. Menno ook, Menno ook gereageerd. Fijn dat je luistert, nou Als je nog een bezoekje wil horen, eh, geef het dan even aan. Dan eh, kan ik wellicht iets voor je opzoeken. Oh, zometeen next and too close. Maar je Bobby Thurston. Check out the groove. People, let's dance. Get on your feet. Don't worry about steps. Just follow the beat. It's not so hard to get in the groove. Let yourself relax. I'll bet you you move. you check out this groove so hot you just begging for more When you check out this groove so close ain't a good idea. Cause I'm old, you now and here. The way that you shake it on me makes me want you so bad sexually. Dance Radio. <clears throat> Voor de mensen die echt aan de kust wonen. Ik, ik heb nog een eh, belangrijke mededeling. Want eh, ik heb het weer voor jullie. Uh, niet mis hoor. Nee, let even op. Want eh, vanavond neemt de wind verder in kracht toe. Nou, hard of stormachtig. Let op. Dan zijn aan zee ook uh, zware windstoten mogelijk. In het noordwesten valt mogelijk ook wat regen. Morgen blijft het flink waaien. Er trekken sluierwolken over. Maar in de loop van de dag wordt, wordt de bewolking dikker. En vooral s'avonds vanuit, valt vanuit het noordwesten op steeds meer plaatsen regen. Het wordt morgen in Zandvoort 16 à 19 graden. Ja, beter kan ik het niet maken. Nee. If I could have one wish come true, that wish would be that somehow you choose come back to me. You're not to blame for her I've got to Eh, het weerbericht is natuurlijk eh, samengesteld door, eh, door, de NOS. Dat moet ik natuurlijk wel even bij vermelden. De bron, de bron ja. Tevens meldt de NOS ook dat, dat de verslaggever weer is vrijgelaten. De verslaggever zat dus vast dat eigenlijk dat ze wat van hem wilden weten. Wie, wie er allemaal achter zit. Dus, ik vind dat toch wel een uiterste middel Om zo'n verslaggever in gijzeling te nemen, vind ik eigenlijk niet kunnen. Nee, nee, nee, nee, We leven in een democratisch land en iedereen, die heeft heeft, eh, elk, beroep heeft eh, recht op zijn eh, vakmanschap. En moet daar ook met rust worden meegelaten, lijkt mij. Ja. Hier zijn de Richie Family. En I do my best. Oh ja, ja zeker. Oh baby, you're sweet thing. You're the apple of my eye. Your dream come true. I'm gonna give you all the love that nobody in the whole world makes me feel the way you do. keep you Love. Misschien komt er van, eh, van de Time Banders ook eh, nog een rivaal voor, als dat nog mogelijk is natuurlijk. Eh, Robert, Robert het jacketje in de scooters, ja, dat heeft alweer niks met Dance Radio en ja, CFM misschien dan weer wel te maken. Maar die, die hebben voor het weekend opgetreden. Dan komen al die ethisch beentjes weer een beetje bij elkaar. En ik was trouwens met het Amsterdam Dance Event, dus ben in Order. Nou, dat was slecht. Here's Linda Fendrush. I can't fool myself.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 surprise Them Dance Event. Eh, New Order die, eh, die eh, trad daarop op, dat evenement. Nou, je kent ze natuurlijk wel hè, van Blue Monday en zo. En Confusion, uh, me nog meer. Ah, is die zanger slecht zeg jongens. Oh, oh, oh. Ik heb niet, niet gauw dat ik mijn corset weg wilde, maar met alle respect voor Nieuw Order, Want ze hebben mooie muziek gemaakt, maar ik wilde toen echt dat je zegt van nou, ik ga naar huis toe. Ja, ja, ja, ja, Ik weet niet of je dat ook wilt hebben. Ja, oké, okay, vijf over half zeven hier in Zandvoort en, en eh, Amsterdam en zo. Ah, leuk dat je luistert. Middagmakers in. Tot en met 7 uur zijn we nog bij je. Met zometeen onder andere Roy Tide. Nou, die komt al voorbij. Shalimar, blijf hangen. Hier zijn de Shapeshifters. in. The only thing you get with is the fit. The girl whom you love cause you want it. Yep, come on, let's get it on the tip. Brother, brother, man, you watch the posse flip again and again. The am looking at your girl, the Beat comes in, yo, she's moving that wild thing. Yo, you know what I mean? To have a girl like that is every man's dream. You were a habit, nobody could seduce you. But was the reason the love was true? in this period, girls seem to pay more attention to the buzz and the you confusion. What was the consequence of this? Your heart ran and your girl started to kiss the only one that loved you and really loved you. Her feelings turned over, and now she mistrusts you. So are you happy now? You wanna know how to make it up to who? So what you gonna do? You're reminiscing, think about the kissing. Your brother man, yep, that is what you're missing. A part of your life built up by experience. Your love's grip to it, and now I see it struggle. Struggle for yourself, but you did it. Nobody pushed you to do it, admit it. You got no place to Cause nobody wants to know about the promise you show love, love. Got to love to reality. Brother man, so now you see, the other one wasn't worth it. She wasn't meant to be. Regret is the only feeling but which is left up. until the very, very next time you gotta have a clear mind. Love and let love and love you will find. Gotta step forward to another friend Girls are waiting. check it out, my man. feels pretty good. Well done. From Red Light Amsterdam, Dance Radio. Cognito en uh, Giving It Up. En daarvoor hadden we Ryle Fleming en Two Way Love Affair hier op CFM uh, eh, Dance Radio. Het is alweer 4 eh, minuten voor 7 en dat betekent dat ik afscheid van je ga nemen. Leuk dat je geluisterd hebt en ehm, volgende week ben ik er weer. Ja, alles is nu ingeregeld en zo, dus dat ehm, gaat volgende week denk ik een stuk makkelijker. <laughs> en volgende week... Eh, natuurlijk uh, aanstaande maandag eh, Berry de Bruin. En eh, donderdag Tim de Friend. En ik ondergetekend op vrijdag weer. de Blink. Ja. Dankjewel voor het luisteren. Zometeen veel plezier met het programma op CFM. met CFM het weekend in. En zometeen op Dance Radio non-stop muziek. En misschien vanavond tussen 11 en 1 Tim de Friend. Hier is Kashif.